En zou, het zou met de geldpot een stuk slechter gaan dan hij dacht. Jessel Gus van de VVD snapt dat niet. Ik begrijp de inhoud niet, de route niet. Eh, en ik denk dat vooral heel veel Nederlanders denken wat nu. En dat denk ik ook, want ik wil heel graag dat we bezig zijn met het oplossen van die problemen. Dus dat je een landsbestuur hebt. Vanavond komen VVD, BBB en PVV nog een keer samen om te praten over hoe het nu verder moet. Ze hopen dat Omtzigt daarbij aansluit. Rusland heeft vanochtend weer raketten afgevuurd op Kiev en andere steden in Oekraïne. Al vroeg ging het luchtalarm af, daarna waren er harde explosies. Bij die aanvallen zijn twee doden gevallen, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Verder is bekend dat het aantal hoogspanningslijnen zijn geraakt... waardoor een deel van de stad zonder stroom zit. En ook de toevoer van warmte en gas is beschadigd. Dus ja, die energieinfrastructuur lijkt opnieuw doelwit te zijn geweest. Rusland viel ook andere delen van Oekraïne aan. In het zuiden van het land viel ook een dode. Op woensdag, een paar uurtjes eerder de bel, zit er binnenkort niet meer in voor kinderen in de gemeente Westland. Basisscholen daar willen af van de vrije woensdagmiddag en in plaats daarvan kortere lesdagen. Daarmee willen ze het lerarentekort oplossen. Ouders in het Westland zijn niet blij. Nu moeten ze extra opvang regelen en dat is duur, zeggen ze. En naast muzikale supersterren waren de Beatles blijkbaar ook getalenteerde schilders. In New York is een schilderij van de band geveild voor ruim anderhalf miljoen euro. Het kunstwerk werd gemaakt toen ze in de jaren 60 in Japan op tour waren de mannen zaten om veiligheidsredenen vast op hun hotelkamer en kregen wat kwasten en verf. En het resultaat was dus dat unieke Beatles schilderij. Heb nog het weer.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 Ik ben vandaag begonnen met The Bengals, Eternal Flame... gevolgd door Joe Cocker en Jennifer Worms met Up Where We Belong. En ik ga door met Roger Whittaker, Mexican Whistler. Here's another one. One, two, three, two, two, three. Cursus improvisatietheater. Maak kennis met de wonderenwereld van improviseren uit je hoofd en in je lijf. Deze cursus is voor alle leeftijden en onder leiding van de gerenommeerde theateracteur Leo van Es. De eerste proefles is gratis. En verder zijn de kosten 5 euro per keer. Met de Zandvoortpas 25% korting. Aanmelden www.plus.zandvoort.nl schuine streep improvisatietheater. En het duurt tot 8 maart. En het is van 2 tot 4 uur s middags. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Direct, Soldier One. one that we can no longer afford. Charles Robinson, geboren in 1930, overleden in 2004, was een Amerikaanse zanger, songwriter, pianist en componist. Door vrienden en medemuzikanten werd hij vaak Brother Ray genoemd. Ook werd hij bekend onder de naam The Genius. Ray Charles was tijdens zijn kinderjaren blind geworden, mogelijk door glaucoom. Ray Charles was een pionier in het soulmuziekgenre in de jaren 50 door blues, jazz, rhythm and blues en gospel te combineren in de muziek. Hij droeg bij aan het integratie van countrymuziek, rhythm and blues en popmuziek in de jaren 60. Net zijn crossover succes op ABC Records, met name met zijn twee Modern Sounds albums. Ray Charles was een van de eerste zwarte muzikanten die artistiek gezien de vrije hand kreeg bij een groot platenlabel. Hier is achterin volgens Ray met I Can't Stop Loving You, Together Again en Crying Time.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 Well, you hold in your hand. And nothing else matters, baby. Cause we're together again. gone. You're back in my arms. Now where you belong. The love that we knew it together again. Well, nothing else matters, baby. We're together again. can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, oh, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, fonder. and that tears are. Only Well, my love for you could never grow no stronger. Stronger. If I live to be a hundred years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes can tell by the way you hold me, darling. Yeah, now that it won't be long before it's prime time. Now you say someone that you love better. better. That's the way it's happened every time before. And it's sure as the sun comes up tomorrow, tomorrow. crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, now, that it won't be long before it's crying time. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Tien tegen één dat ik mijn mond hou als ik je weer zie. Ik ken mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen en ik zal zeggen goed. En ik zeg je niet wat ik nu denk. Dat ik je eigenlijk zeggen moet. Een man weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er er niet is er niet is, weet een man pas wat hij mist. Als het er niet is. Jij praat onderduid over hoe het was, over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik op dreef ben, zeg ik een keertje schat. Dan vraag je mij hoe het bij jou? Hooguit zeg ik dan stil. En ik zeg je weer niet wat ik nu denk, dat ik je eindelijk zeggen wil. Oh, weet niet wat hij mist. Hij weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als ze er niet is als je hier niet bent, nu voel ik het in mij. Nu je mij niet hoort. voel ik het vol, vol, vol, vol. hij mist, weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als er niet is, als er niet is, weet een man pas wat hij mist. Dit was de dijk met Als ze er niet is. Vacature, gastvrouw of gastheer overdag en of avond. Pluspunt is op zoek naar gastvrouwen, gastheren op oproepbasis. Je verzorgt de koffie of thee voor groepen meestal groter dan 10 personen. In de avond, maar ook overdag. Belangrijk is dat je BHV bezit. Mocht dit niet zo zijn, dan krijg je een cursus aangeboden door Pluspunt. Je staat in principe altijd met z'n tweeën, mocht je worden opgeroepen voor de avond. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijks uitnodigingen voor het voljefeest en een kerstborrel, lintjesregen en een kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden?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 De presentatie van zijn auto was, hoe kan het ook anders, op zijn thuiscircuit in Zandvoort. Ten overstaan van de pers werd zijn nieuwe bolide, voorzien van een aantal nationale sponsorsuitingen, gepresenteerd. Met de oranje-blauwe Formule 4-wagen gaat de jonge Lammerstellig voor onder de vlag van MP Motorsport komend seizoen de debuut maken in de Spaanse Formule 4. Ed Sheeran, Give Me Love. I've been waking up alone Paint splattered teardrops on my shirt I told you I'd let them me love, my my my Oh, give me love, my my my my. Give me love. instrumentaal van de week. De Shadows is een instrumentale muziekgroep actief vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw tot het begin van de 21e eeuw. Als band legden ze de basis voor de klassieke bandbezetting, bestaande uit een solo gitaar, een slaggitaar en een basgitaar en natuurlijk drums. De Shadows waren jarenlang de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard en het voorbeeld voor talloze gitaristen. De Shadows met Food Trapper. Dit was Brian Ferry met Smoke Gets In Your Eyes. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdag een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners voor 9,75 per persoon. Inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8 euro. Wel even van vooraf reserveren voor de maaltijd via telefoonnummer 5740330. 5740330. En het is maandag en donderdag van 5 tot 7 uur.